Ember Brandsen met het NOS-journaal. Er is al Zauber. Van der Garde en Zauber hebben een schikking getroffen. Op zijn Facebookpagina schrijft Van der Garde dat hij uit respect voor de Formule 1 er vanaf heeft gezien om dit weekend aan de start te verschijnen bij de Grand Prix van Melbourne. Wat er is afgesproken tussen de Nederlandse coureur en het Zwitserse Formule 1-team is nog onduidelijk. De VN vreest voor de levens van tientallen bewoners van de eilandengroep Vanuatu... die gisteren werd getroffen door orkaan Pam. Dat was een storm van de hoogste categorie met windsnelheden tot 270 km per uur. Volgens de Verenigde Naties is er een onbevestigd bericht van 44 doden in het noordoosten van Vanuatu. Communicatie met de eilandengroep is nagenoeg onmogelijk. Veel telefoonlijnen zijn verwoest. Vanuatu heeft een populatie van 267.000 verspreid over 65 eilanden in de Grote Oceaan. In Vught is een kleuter overleden bij een verkeersongeluk. Het jongetje werd geraakt door een auto die werd bestuurd door een familielid. Hij was drie of vier jaar oud. De familie heeft het slachtoffertje zelf naar het ziekenhuis gebracht en daar is de kleuter overleden. De politie zegt pas later op de hoogte te zijn gesteld van het ongeluk. Er wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Egypte gaat een nieuwe hoofdstad bouwen. De stad komt ten oosten van de huidige hoofdstad Cairo en zal 5 miljoen inwoners gaan tellen. Dat heeft de Egyptische minister van Volkshuisvesting bekendgemaakt. Het miljardenproject moet de verkeersproblemen en overbevolking in Cairo oplossen. Met de komst van de nieuwe hoofdstad belooft de Egyptische regering 1,1 miljoen nieuwe huizen en 1,7 miljoen nieuwe permanente banen. Hoe de stad gaat heten is nog niet bekend.